12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Groningen moet nog verder teruggebracht worden naar maximaal 24 miljard kuub per jaar. Dat is het advies van het staatstoezicht op de mijnen aan het kabinet, zo bevestigt een bron in Den Haag. Het is aannemelijk dat minister Kamp het advies overneemt. De NAM, het bedrijf dat het gas uit de grond pompt, denkt dat er zonder problemen ruim 33 miljard kub gewonnen kan worden. Maar het staatstoezicht noemt dat vanwege het risico op aardbevingen onverstandig. De piloten van Air France gaan komend weekend niet staken. Dat zeggen de twee belangrijkste pilotenbonden tegen persbureau AFP. De nieuwe topman van Air France deed de piloten vandaag een handreiking. De aangekondigde bezuinigingen gaan voorlopig niet door en de topman komt met nieuwe plannen. In ruil daarvoor beloven de bonden in ieder geval tot 1 november af te zien van stakingen. Oud-militair Jitse Akse is opgelucht dat hij niet vervolgd wordt voor het doden van IS-strijders in Syrië. Volgens een advocaat is hij ook boos dat het OM hem zo lang in onzekerheid heeft gelaten over mogelijke vervolging. Akse werd in januari gearresteerd nadat hij in interviews had verteld over zijn tijd als sluipschutter bij een Koerdische strijdgroep. Volgens de wet mogen Nederlanders niet op eigen houtje deelnemen aan een gewapende strijd. De arrestatie van Axel leidde destijds tot veel verontwaardiging. Na drie dagen werd hij vrijgelaten. De zaak is volgens het OM nu geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het eerste halfjaar van 2016 was in Zuid-Nederland en België het natste sinds de metingen zijn begonnen. In de meetstations in het zuiden werd tot nu toe rond 500 mm neerslag gemeten. Normaal valt er in het eerste halfjaar 300 tot 350 mm. Of er een verband is met de klimaatverandering valt nog niet te zeggen. Het weer, vannacht ontstaat lokale mistbank, morgen geregeld zon en 23 tot 26 graden. Later op de dag een enkele bui.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 feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.